1 uur. Mark Hokke met het NOS-journaal ter plaatse. Dat beloofde Franse minister Cazeneuve van Binnenlandse Zaken. De eenheid van het leger krijgt er vier kazernes bij, die van de politie drie. Bij de aanslag in de Bataclan-concertzaal van 13 november... duurde het 40 minuten voordat de antiterreureenheid van de Franse politie ter plaatse was. Chipfabrikant Intel schrapt wereldwijd 12.000 van de ruim 107.000 banen... Het bedrijf reorganiseert omdat er minder vraag is naar chips door de teruglopende verkoop van computers. Meer dan de helft van Intels chips is voor pc's. De reorganisatie past binnen de nieuwe strategie van het bedrijf. Intel wil zich meer richten op chips voor datacenters en mobiele apparaten, zoals tablets en smartphones. De politie heeft tientallen fans van ADO Den Haag uiteengedreven... die op weg waren naar een hotel waar volgens hen ADO-eigenaar Wang Hui verbleef. Ze wilde verhaal halen bij de Chinees die eerder vandaag ADO-directeur Wicht ontsloeg. Wang heeft verder nog altijd niet de 3,7 miljoen euro betaald die hij bij de overname van de club had beloofd. Toen de fans richting het hotel liepen greep de politie in. De hoteleigenaar zei later dat hij niemand met de naam Wang op de gastenlijst heeft en ook geen andere naam waarvan hij denkt dat het een Chinees zou kunnen zijn. PSV staat weer bovenaan in de eredivisie. De Eindhovenaren wonnen thuis met 2-0 van Vitesse... dankzij doelpunten van Prupper en De Jong. Ajax kan morgen weer op evenveel punten komen... als het wint uit bij Heerenveen. Er was nog één andere wedstrijd afgelopen avond. Groningen won thuis met 1-0 van Roda JC. Het weer, het blijft droog en op de meeste plaatsen is het helder. In het zuidoosten kan het aan de grond vriezen. Elders is het 1 tot 3 graden.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 ZFM. sleep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 it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. the bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. the bang bang. Come on, come on